op 106.9. Straks meer. Mariel Hageman met het NOS Journaal. Op het Zuidplein in Rotterdam hebben zo'n 50 mensen de moord herdacht op de Curaçaose politicus Helmin Wiels. Ze deden dat met een lawaai-protest, omdat Wiels altijd veel ruchtbaarheid aan zijn meningen gaf. Er was een brassband en mensen bliezen op fluitjes en sloegen met lepels op pannen. Namens de Nederlandse regering was minister Plasterk van Koninkrijksrelaties aanwezig. Hij gaat komende week ook naar de begrafenis van Wiels. Eerder vandaag was er op Curaçao een stille tocht. Zo'n 4000 mensen liepen van de kathedraal van Willemstad naar het strand waar Wiels zondag werd doodgeschoten. In Egypte is het proces in hoger beroep begonnen tegen oud-president Mubarak. Hij werd vorig jaar tot levenslang veroordeeld. Mubarak wordt verantwoordelijk gehouden voor de dood van 800 betogers... tijdens de volksprotesten die leidden tot zijn vertrek. Zowel hij als de aanklagers waren ontevreden over het vonnis. Het hoge beroep had vorige maand al moeten beginnen... maar op het laatste moment trad de rechter terug. Vandaag is de aanklacht voorgelezen. Daarna verdaagde de rechter de zaak tot 8 juni. In een Turkse plaats aan de grens met Syrië zijn bij een dubbele bomaanslag zeker 13 doden en 18 gewonden gevallen. Volgens de Turkse minister van Binnenlandse Zaken zaten de bommen verstopt in twee auto's. Het is nog niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de aanslag in de plaats Rehanli. Een van de autobommen explodeerde bij een overheidsgebouw, de ander bij een postkantoor. De westvleugel van het Witte Huis is korte tijd ontruimd geweest na een brandalarm. Volgens de brandweer gebeurde dat nadat er rook uit de meterkast kwam. Hoewel het kantoor van Obama ook in de West Wing ligt, is de president niet in gevaar geweest, meldt CNN. Volgens de brandweer raakte niemand gewond. Het weer. Een gebied met buiengeregen trekt naar het oosten, gevolgd door een afwisseling van zon en buien. Het wordt 13 tot 16 graden. Tegen middernacht meer buien en aan zee mogelijk windstoten. Morgen wordt het 11 tot 14 graden met buien, maar ook af en toe zon.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 Until then, baby, are you gonna let him hold you down and make you cry? Don't you know? Don't you know? Things will change. Things will go your way. If you're chance. Yeah, I know that there is pain, but you hold on for one more day and you break free, break from the chain.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 Where there's no competition and you render my condition, though improbable. It's not impossible for a love that can be unstoppable. I find lines between fate and destiny. Do you believe in the things that were just meant to be? When you tell me the stories of your quest for me, picturesque is the picture you paint effortlessly. And as our energies mix, and begin to multiply. Every day, situations, they start to simplify. So things will never be the same between you and I.